Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Vanuatu in de Grote Oceaan die gisteren werd getroffen door orkaan Pam. Volgens de VN is er een onbevestigd bericht van 44 doden in het noordoosten van Vanuatu. Het Australische Rode Kruis heeft reddingsteams naar de eilandengroep gestuurd. Volgens de hulporganisatie zijn veel mensen hun huizen kwijtgeraakt. Er is dringend behoefte aan huisvesting, voedsel en water. Vanuatu heeft een populatie van 267.000 mensen verspreid over 65 eilanden. Duizenden mensen wonen in huizen die niet bestand zijn tegen zware stormen. Er is een einde gekomen aan het gevecht in de rechtszaal tussen Formule 1-coureur Guido van der Garde en renstal Zauber. Van der Garde en Zauber hebben een schikking getroffen. Op zijn Facebookpagina schrijft van der Garde dat hij uit respect voor de Formule 1 er vanaf heeft gezien om dit weekend aan de start te verschijnen bij de Grand Prix van Melbourne. Wat er is afgesproken tussen de Nederlandse coureur en het Zwitserse Formule 1-team is nog onduidelijk. In Chili zijn 4500 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand langs de kust. De brand bedreigt de havensteden Valparaiso en Vina del Mar. Het Chileense ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht nog eens 10.000 mensen te moeten evacueren. Het vuur brak gistermiddag uit en verspreidde zich snel door de harde wind. In beide steden is de noodtoestand uitgeroepen. Het vuur heeft een aantal gebouwen in de as gelegd, maar hoeveel dat er zijn is niet bekend. In Vught is een kleuter overleden bij een verkeersongeluk. Het jongetje werd geraakt door een auto die werd bestuurd door een familielid. Hij was drie of vier jaar oud. De familie heeft het slachtoffertje zelf naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de kleuter overleden. De politie zegt pas later op de hoogte te zijn gesteld van het ongeluk.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 taken away. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. strong is good. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. right. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free.